Dit is Onderduik Nederwit met het NOS-journaal. De beloningsregels twee jaar geleden afspraken worden redelijk nageleefd. Dat concludeert de monitoringcommissie banken in een tussenrapportage. De variabele beloning van bestuursleden is bij alle banken nu kleiner dan het vaste salaris. Maar bij een groep van 600 mensen onder de top is dat niet het geval. Verder wordt de bankencode bij dochters van kleinere buitenlandse banken vaak niet goed nageleefd. De code werd ingesteld in september 2009 midden in de kredietcrisis. De gedragscode werd ingevoerd om het vertrouwen in financiële instellingen te herstellen. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is onder zware veiligheidsmaatregelen de vermoorde oud-president Rabani begraven. Duizenden belangstellenden stonden langs de kant van de weg toen de baar voorbij kwam. Tijdens een plechtigheid bij het presidentiële paleis ontstond even paniek toen schoten werden gehoord. Later bleek dat die waren afgevuurd door veiligheidstroepen om de opdringende belangstellenden te verspreiden. Irwani werd dinsdag gedood door een bom die zat verstopt in een tulband van een man die zich uitgaf als Taliban-vertegenwoordiger. Rabani was voorzitter van de Hoge Vredesraad die onderhandelt met de opstandelingen in Afghanistan. De Taliban hebben tot op heden geen commentaar gegeven op de aanslag. De aanpak van de gemeente Amsterdam van de overlast op de Wallen is moeilijk te beoordelen. Tot die conclusie komt de Amsterdamse Rekenkamer die onderzoek heeft gedaan naar het project. De gemeente begon vier jaar geleden met het terugdringen van het aantal raambordelen, koffieshops en belwinkels om de verloedering en criminaliteit in het gebied tegen te gaan. Volgens de Amsterdamse Rekenkamer zijn de doelen niet concreet genoeg geformuleerd. Wel is duidelijk dat de uitvoering van het project achterloopt op schema. Verantwoordelijk wethouder Ascher zegt dat uit een ander rapport blijkt dat het project wel succesvol is. We willen er zeker mee doorgaan en neemt aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamer ook over. Dan weer afwisselend stapelwolken en zon en vanmiddag alleen heel plaatselijk een enkele bui. Middagtemperatuur ongeveer 18 graden. Dit, was Dit is Erwin de Hart van de ANWB staat een file op de A1 Amsterdam-Amersfoort, 3 kilometer tussen knopen Diemen en Muiden. Op de A13 Den richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Er staat 5 kilometer file tussen knopen Prins Klausplein en Delft-Zuid. Er zijn twee rijstroken dicht. Voor de richting Rotterdam kun je het beste omrijden bij knooppunt Ipenburg. Utrecht aanhouden, de A4, A12 en dan keren bij de Gouda.